11 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De NAVO roept Iran op om af te zien van verder geweld... na de liquidatie door Amerika van Irans tweede man Soleimani. Een nieuw conflict is in niemands belang... zei secretaris-generaal Stoltenberg na een NAVO-spoedvergadering in Brussel. Volgens Stoltenberg steunen de NAVO-landen Amerika... Maar het was een Amerikaans besluit om Soleimani te doden... en geen beslissing van de NAVO of de internationale coalitie in Irak. Een dag na een aanval van islamitische terroristen op een luchtmachtbasis in Kenia... heeft Amerika besloten 50 extra militairen te sturen. Bij de aanval door fundamentalisten van Al-Shabaab kwamen drie Amerikanen om. Amerika gebruikt de basis in Kenia voor antiterrorisme-operaties en trainingsmissies. Op het moment dat de rechtszaak tegen filmproducent Harvey Weinstein in New York begon... werd bekend dat hij ook in Los Angeles terecht moet staan voor seksueel misbruik. De 67-jarige Weinstein wordt door de openbaar aanklager van L.A. beschuldigd... van het verkrachten van een vrouw en het aanranden van een andere vrouw in 2013. In New York getuigen twee vrouwen tegen hem. Schiphol wil van het kabinet weten hoe de luchthaven mag groeien. Dat zei president-directeur Benschop in zijn nieuwjaarstoespraak. Het kabinet heeft al gezegd dat Schiphol vanaf volgend jaar in stapjes weer mag groeien... naar maximaal 540.000 vluchten. Maar tegelijkertijd moet de geluidshinder verminderen en daar is nog geen plan voor. Zanger Peter Koelewijn is geridderd. De zanger, onder meer bekend van de hit Kom van dat dak af... is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Het is deze week 60 jaar geleden dat zijn hit voor het eerst op de radio was te horen. De 79-jarige wijn kreeg het lintje opgespeeld door burgemeester Broertjes van Hilversum... tijdens een bijeenkomst in de Wisseloord Studios. Het weer, vannacht regen, morgenochtend begint nevelig...